5 uur. Marnik met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer willen snel in debat met minister Bijleveld... over twee luchtaanvallen vier jaar geleden in Irak. Daarbij vielen 74 doden, onder wie veel burgers. Uit onderzoek van de NOS en NRC bleek onlangs... dat bij de aanval in Hawija een wijk volledig werd verwoest. Het kabinet erkende vandaag dat Nederland verantwoordelijk is voor de luchtaanval... en dat de burgerdoden voor de Kamer werden verzwegen... Onder meer GroenLinks, D66, VVD en de SP willen opheldering van minister Bijleveld. De atletiekunie heeft de dopingautoriteit ingeschakeld om uit te zoeken wat er klopt van de verklaring van atlete Madia G. Die werd vandaag in Duitsland tot 8,5 jaar zelf veroordeeld voor drugsmokkel. Ze werd afgelopen zomer op de Duitse snelweg betrapt met 50 kilo harddrugs in haar auto. G verklaarde dat ze op weg was naar een Duitse sportarts... om daar dopingproducten af te leveren. De technisch directeur van de atletiekunie wil uitgezocht hebben... of het gaat om een strategische of een feitelijke verklaring van de atleten. Een raadslid en oud-wethouder van Den Bosch zijn veroordeeld tot 40 uur taakstraf... voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Ze lekte volgens de rechter twee jaar geleden de naam van de voorkeurskandidaat... voor de burgemeesterspost... Raadslid Chef van Krij zat in de vertrouwenscommissie. Hij gaf de naam door aan toenmalig wethouder Jos van Son... en die gaf de informatie weer door aan anderen. De twee ontkennen dat ze hebben gelekt en overwegen een hoger beroep. Het rechtsextremistische internetforum 8 is weer actief... onder de nieuwe naam Eetkun. Bij drie aanslagen in Nieuw-Zeeland en de VS... zetten de daders een manifest op het forum. Daarna trok het bedrijf dat de site beveiligde zich terug... De nieuwe Etienne maakt nu gebruik van servers in Rusland. Het weer, vanavond en vannacht mogelijk wat regen... en in opklaringen kans op mist. Morgen bewolkt en later vooral in het noorden regen. Het wordt hooguit 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 45 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op... Meer dan 10 minuten ben je nu wel kwijt voor de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Knopende Hoek en veen een kwartier. Ruim 10 minuten voor de A9 Amstelveen richting Den Helder...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 Van, ja. Maar hij mocht het doen. Kygo en Whitney Houston. try to see, falling behind. uit de jaren 80. En anno 2019, jawel, weer een hit en een grote natuurlijk. 2 miljoenen verdiend dit jaar met de rechten, oftewel het schrijven van de muziek, zo is maar net. Kwart over vijf, goedemiddag. Welkom dat je erbij bent. Samen natuurlijk met CFM uit Zandvoort. Dat is natuurlijk de lokale omroep voor Zandvoort omstreken. Jawel, daar veel Dieberhouse vanmiddag. Ik heb straks ook nog een lekker de plaats van Sharon Brown Adams. We got the funk. En Shakatak Down on the Street. Maar misschien keer deze nog wel. Van Chemise en She Can't Love You. En dan in de remix vandaag. when you really got your body. All that shaking, you're not faking. So move your body right now. Raw Silk and Do It To The Music. Goedemiddag, welkom. ZFM 106.9. De lokale omroep voor Zandvoort en omstreken. En Dance Radio tot 7 uur vanavond. Proberen eh, horizontaal te programmeren. Oftewel iedere dag van de week. Ja, dat is lekker. Is dat lekker? <laughs> Met een beetje deep house, soul, goede classics. En alles wat jij wil horen. Hey Robbie, goedemiddag want Robbie uit Alsmeer. Lekker bezig de bruin. Nou ja, goed. Het pas de eerste dag hè, van de week. Ja, eerste dag van november de vierde wel te verstaan. Ik wil eh, Martijn Maas nog even de hartelijke groeten doen en van harte gefeliciteerd. Van ik niet was hij gisteren jarig. Martijn Maas, hier bij Dance Radio. Waarschijnlijk kom je wel tegen eind van het jaar. Ja, echt waar. is weer de lijst der lijsten, de top 100 of 200. Nou, zeg wat wil je horen. Ja. Maak een lijstje van de beste, bovenste beste 5 of 10 van jouw favoriete dance is. En zet het op het forum Dansradio.in Clarkson, dus Do It To The Music. Straks ook nog Crazy P and Never Gonna Reach Me en Sharon Brown Adams. En We Got The Funk, ja, het is wel dat je het weet. Zoals ook deze, de Joey Negro remix van Christopher Cross. And Ride Like The Wind. perspectief voor uh, mij volgend jaar. Zijn er nog twee te gaan en eh, weer de kampioen Hamilton. Er ook veel gedoe uh, natuurlijk rond Verstappen. Jawel, wel. we hebben het weer voor elkaar. Ja. Eindelijk uh, zijn ze klaar met het valspelen. En dat ging de, hele wereld over Dan Toen vroeg ze nog aan Sigorsport. Sport. Ehm, is dat gezegd bij jullie? Toen hebben ze dat ontkend. Hebben ze gezegd, nee, dat hebben wij... Nee, nee, nee, dat heeft hij niet gezegd. Terwijl het gewoon, eh, later stond het gewoon op YouTube. Ja, het stond gewoon op YouTube. komt er al bij. Derde plaats gisteren, als je het gemist hebt. Max Verstappen, echt waar. ik ben benieuwd de komende twee wedstrijden. Ik hoop dat je het leuk doet. Glenn Goldsmith, Jam in the Place. Hier is Shakertak. Radio. sausje, zo'n jasje. Dat noemen ze Deep House. Sharon Brown Adams featuring DJ Span. We got the funk here. Bij Dance Radio. Normaal is welkom kwart voor zes. Samen met, natuurlijk, niet te vergeten... CFM 106.9. Het doet het vast wel. Het is Jaheim. Leaving Without Me. Hey, how you doing? Yeah, oh, what it is, what it's gonna be, no, I can't call it. All I know is I had to step up, step up. Speed it up, cut the chase, going for first place before the mother cats try to get ya, get ya. Moving them hips, killing me with every dip, girl. You about to get a tip to it, girl. The worst that goes down is you turn me down, but this time around I doubt it. Hey, how you doing? Oh. Baby, what you getting up I don't know what your name is or who you your <laughs> your claim to fame, and girl, I ain't leaving without you, no. what you sip, I got the next round. My titty a goose now. Tell me what's up, what's up? Conversation my eyes is having with your thighs. Don't get me out of line, they better shut up, shut up. You're moving on the hips, killing me with every dip, girl. You about to get a tip to it now. The worst that goes down is you turn me down. You are feeling your boy now, so I doubt it, shorty. Hey, hey. how you doing? Baby, what you getting into? I don't know what your name is or who you came with. I ain't leaving without you. Probably. I've never seen nothing like you. Cause a body that shape is your claim to fame. And girl, I ain't leaving without you. No. I want Your body. Your body. Oh, your body. Your body. Your body that your love was what you love. Love to get to know you better. Let's go somewhere, anywhere. I don't care, long as we can ride together. One more sip, wet your lips. We can dip. I slip that tip to violate. Yours up full halogen. Yep, yep, she modeling. I just had to say, hey, hey. a body your claim to fame. Girl, I ain't eating without you. Hey. hey, baby, what's that in your cup? You need to let me fill that up. You know I'm trying to see what's up with you. Talking je some music, music on your frequency. Say again, please. Sound music on your frequency. Uh, Roger, thank you. Is it good? Yes, yes, of course. This is Dance Radio. It's good. Ja, hier op Dance Radio. En uh, hey, how you doing? Inderdaad, hier bij Dance Radio. Nog maar verzoekjes. Bianca gaat naar een verzoekje. Leuk man. Ja, echt hè tien voor zes. En deze is speciaal voor jou, Bianca. over Kashif Alper 1983. Met alleen maar toppers. Kashif Salim en Help Yourself to My Love. Alsjeblieft, Bianca. Girl, you got me hungry for your love. So hypnotizing. they say. The music you don't hear anywhere else. This is how we do it. They can't tune me out! We, we are Dance Radio. plaat uit de jaren 90 of zo. Ja, ja, ja. Oh ja. <laughs> ik hoor je ding. Ja, ik hoor je ding. Het is natuurlijk Corona en the Rhythm of the Night hier bij Dance Radio. Ja, echt waar. Hees en Love Me Again. Een beetje een soort deep house-achtig iets. Dat je denkt van, oh ja, kijk het wel, maar waar is het ook weer van? Nou, dat dus. Straks dat tijd zijn van eh, vijf uur. uur. Wat zeg ik? Zes uur. Rustig aan de brand. Crystal Waters, 100% Pure Love. Zit er al verhaaltje aan vast, dat uh, tot eh, Circuit Park Zandvoort Radio. Ja, maar dat is een ander verhaal. GSM dus. Jaheem ain't leaving without me. De BB&Q Band, 1 december in Nederland. Ja, dat zeg eh, maar. Hoor ik niet een spot voorbij komen. <laughs> Iets in die richting. Ja. Host het bij of zo. Maar nou ja, goed. In ieder geval zijn ze Nederlands. 1 december dus, dus. En hier is On The Beers. about your company this evening. I would say that you are free. Take you out to somewhere really special. I would come along. From what I've heard them say, the music that they play is nothing like you ever heard before. Once you get to dancing, you can't stop your feet. Cause the rhythm keeps in time. What you say now? Are you ready or not?